10 uur. in met het NOS Journaal. Amsterdamse hotelhouders zeggen het vertrouwen op in burgemeester Halsema en de wethouders. De gemeente wil het aantal toeristische overnachtingen in hotels en B&B's kunnen beperken als het te druk wordt in de stad. Deze maatregel zou moeten worden opgenomen in de coronaspoedwet die in Den Haag wordt gemaakt. De hotelhouders zeggen in de Telegraaf dat ze de hulp juist nodig hebben om weer op te starten in plaats van opnieuw beperkende maatregelen. De voorman van de kick-out Zwarte Piet-beweging doet aangifte van bedreiging. Hij zegt dat hij een brief heeft ontvangen waarin hij, zijn vrouw en zijn kind met de dood worden bedreigd. Op Twitter deelt hij een foto van de brief. De brief is ondertekend door anti-islambeweging Pegida. Die organisatie ontkent de brief gestuurd te hebben. In Wit-Rusland zijn voor de derde dag op rij mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen president Lukashenko. Aanleiding vormt de arrestatie van de belangrijkste oppositiekandidaat, Victor Babarico. Hij wil het bij de presidentsverkiezingen in augustus opnemen tegen Lukashenko. De demonstranten in de hoofdstad Minsk maken iedere avond een menselijke keten door het centrum. Bij de vorige betoging gisteravond zijn volgens een lokale mensenrechtenorganisatie 120 betogers hardhandig opgepakt. Ook Britse toeristen zijn vanaf morgen welkom in Spanje... zonder dat ze van tevoren in quarantaine hoeven. Dat geldt nu voor alle inwoners van de EU en de Schengenlanden. Spanje overwoog een isolatieperiode voor Britten... omdat die andersom ook geldt. In het Verenigd Koninkrijk moet iedereen bij binnenkomst... verplicht twee weken in quarantaine. Het weer op de meeste plaatsen is het komende nacht helder. Het koelt af tot rond de 11 graden. Morgen begint vrij zonnig. Vanuit het westen meer bewolking en in de middag mogelijk wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. En na het weekend volop zon en oplopende temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 positions of power. I don't give a damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Where soul. the possibilities of expression. And with that one line, he made us believe all things are possible. Global House Vibes with DJ Malzo. Radio. het NOS nieuws van...